Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Premier Netanyahu beschadigt Israël meer dan dat hij Israël helpt... met de manier waarop hij de oorlog tegen Hamas aanvliegt. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. Biden zegt dat hij nog steeds achter het idee staat dat Hamas vervolgd moet worden voor de aanval op 7 oktober. Maar hij vindt wel dat Netanyahu meer aandacht moet hebben voor de onschuldige levens die verloren gaan als gevolg van de acties van Israël. Biden waarschuwt al maanden dat Israël het risico loopt de internationale steun te verliezen... vanwege het toenemende aantal burgerslachtoffers in Gaza. In de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegedaan aan een protestmars. Die werd gehouden na meerdere zedenincidenten in de stad. Meerdere vrouwen werden recent lastiggevallen of aangerand... en eind vorige maand werd een vrouw verkracht. De burgemeester van Leiden liep begin deze nacht ook mee met de protestmars. In Voerendaal in Limburg zijn twee zwaargewonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren in een huis waar volgens de politie in het begin van de nacht een ernstig geweldsincident is geweest. Een verdachte is gevlucht. De politie is een zoektocht begonnen naar diegene en heeft daarbij onder meer een helikopter ingezet. Hoe de slachtoffers gewond zijn geraakt is nog onduidelijk. Acht kinderen en een volwassene zijn op Zanzibar overleden na het eten van zeeschilpad. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het vlees van zeeschildpadden wordt als delicatesse gezien op het eiland. Het eten ervan is niet zonder risico. Soms leidt het tot een soort voedselvergiftiging. Het weer, het is overal bewolkt en de temperatuur is zo'n 4 graden. Komende dag blijft het bewolkt. In het zuiden kan het af en toe gaan regenen.